Dit is dooral begens met het NOS-journaal. Columniste Ebru Umar denkt niet dat ze nog teruggaat naar Turkije. Dat zegt ze in een gesprek met Metro nadat ze gisteravond was teruggekeerd in Nederland. Umar zegt verder dat ze verrast was dat ze Turkije mocht verlaten. De columniste werd vorige maand door de politie uit haar vakantiehuis in Turkije meegenomen. Ze zou op Twitter president Erdogan hebben beledigd. Al snel werd ze vrijgelaten, maar ze kreeg wel een uitreisverbod. Dat werd gisteren opgeheven. Oema laat weten dat de rechtszaak tegen haar vooralsnog doorgaat. Haar advocaat verwacht dat daar over een maand meer duidelijkheid over komt. Bij een bomaanslag in Bagdad zijn zeker 45 mensen omgekomen en meer dan 60 mensen gewond geraakt. In een Sjiïtische wijk ontplofte een autobom op een markt. De verantwoordelijkheid is opgeëist door IS. Gisteravond werd in Irak eenzelfde soort aanslag gepleegd in Bakuba. Daarbij vielen zeker 16 doden. De liquidatie in mei vorig jaar in Amsterdam-West was vermoedelijk een vergissing. Het Openbaar Ministerie zegt tegen lokale omroep AT5 dat de man van 25 uit Zaandam die omkwam waarschijnlijk niet het doelwit was van de aanslag. Toen hem zegt dat Samir Z vermoedelijk het doelwit was. Er is al twee keer eerder geprobeerd om hem te vermoorden. PSV onderzoekt een filmpje waarin supporters van de club een antisemitisch lied zingen. De beelden zijn op internet gezet. De club neemt afstand van de actie. Het is verschrikkelijk. Dit gaat voorbij alle grenzen, zegt een woordvoerder tegen Omroep Brabant. Mochten er seizoenskaarthouders te zien zijn op de beelden... dan worden die uitgenodigd voor een gesprek. Mogelijk moeten ze hun kaart inleveren. Het weer in het noorden bewolkt, in het zuiden wat vaker zon. Later vandaag ook in het zuiden bewolking. Dan ook buien met kans op hagel en onweer. Het 22 tot 25 graden. Later vanavond en vannacht is het overal droog. Morgen meer zon dan vandaag, bij opnieuw maximaal 25 graden. Dit was het NOS Show. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. In de Randstad is de N244 Alkmaar-Edam in beide richtingen dicht na een ongeluk. Het gaat om het stuk tussen Midden-Beepster en de aansluiting met de A7.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 Of ik, ja, ik bedoel, ik zeg dat kan niet meer, want het applaus is al bijna afgelopen. Dus ik, ik race terug. Het ging nog net goed, anders wordt het echt heel sneu. Eh, oh, eh, hij wou heel graag nog eh, de grote stille heide wou die erop hebben. Redt u dat nog? Kan dat nog even één keer? Of, ja? ja, of ga maar zitten anders hoor, zou ik zeggen. Anders, ja, dus het is speciaal voor de man in de wagen. Maar anders moet u straks maar even naar hem toe lopen en iets van... ja, weet ik veel, dat u een biertje van hem wil hebben of zoiets. Omdat hij speciaal... Oh, komt ook weer binnen. Hi, hoi, hi. Kan dat nog even? Ja, oké. Maar oh, jullie zijn al buiten. Oh, jullie hebben je jas al te pakken. Nou, eh, nou goed hoor, hè. dan kan je zo meteen weg. Ja, wij drinken dat bier weer op. Dat komt wel goed. Zo, de mieten jullie maar op. Nee hoor, nee hoor, nee. Oh. Erg. Erg. Jezus. Kijk, een zonnejas naar huis. Nou, even kijken hoor. Nou, dan ga ik hoop dat het nog lukt. Ehm, even kijken. Even trouwens, ik weet niet wie er nog contact heeft met met de man in de wagen. Maar moest er nou nog een... Nou, de dat gaat goed hè jongens. Er hoeft geen nummer meer over van een hotel of wat ook. Er was net nog sprake van of zoiets. Nee, gaat goed. Nee, dat doen we ook niet meer. Er wordt te veel. Nou, oké. Hi. Oh, dat is een cameravrouw. Vind ik ook zo interessant. Ja, die man is leuk, maar ineens is een vrouw ook leuk. Nou, even kijken hoor. Uh, nou, even kijken. de goede toon. Uh, wacht hoor. Ah, eh, de hond. Oh ja. Hop. Ja, gaat goed. <clears throat> Als ik namelijk te laag begin... Hond, dan kom ik niet meer bij die hond. Nou, dan gaat hij hoor. Ah, oké, maar als ik weer te hoog begin, dan kom ik niet meer bij... je. Ah, ik word gek van mezelf dat u nog blijft zitten. is echt onbegrijpelijk. Nou, nou gaat het, Het is heel kort. Het zijn drie coupletten. Dat gaat het, <clears throat> Heel oud nummer. Maar dan hebben we het voor het archief voor over 2000 jaar. Nou, dat gaat het, zo is eh, Spotify natuurlijk. Elke week dan, eh, dan eh, ik weet niet of u dat ook heeft, maar ik heb dat wel. Elke week sturen ze mij een lijstje ehm, Discovered This Week. En dat zijn dan liedjes waarvan zij denken dat ik die wel leuk zal vinden. Het is een persoonlijk lijstje hè, wat ze dan aanmaken voor, eh, voor een abonnee. Of misschien wel voor iedereen. Maar in ieder geval, het, het lijkt net alsof ze het persoonlijk voor mij doen. En eh, dat vind ik ontzettend leuk. Want ik kom gewoon weer dan eh, dingen tegen die ik wel ken. Maar die je gewoon in, in de vaart der volkeren en in de tijd en zo gewoon vergeet. En er is dit er eentje van. Het is gewoon een ontzettend leuk liedje. Dobie Gray, Drift Away heet het. En Dobie Gray, dat was ook weer zo'n Amerikaanse eh, soulfiguur. He, een beetje eh, à la James Brown, eh, Sam en Dave. noem het allemaal maar op. De echte soul dus. En de mooi dus. Drift Away. Laten we het doen. En daarvoor een klein stukje Brigitte Kaandorp. Mijn grote favoriete, favoriete cabaretier uit Nederland. Ik vind dat mens zo heerlijk leuk. Ik ken haar ook persoonlijk. Dat is nog leuker. Maar <clears throat> als zou ik dan niet hebben, zou ik nog, dan zou ik nog vinden dat het een grootheid is. Brigitte Kaandorp dus. Onzin verkondigen eh, in optima forma. Heerlijk. Um, ja, eh, eens even kijken. Nog een paar minuutjes, hè? Dan gaan we het doen, eh, Ingrid. Ja. Ja. Op zijn Grieks. Op zijn Grieks, hè? <laughs> we gaan het doen op zijn Grieks. U kunt meekijken hoor op de webcam als wij Ingrid en ik het op zijn Grieks doen. Dat, dat mag. we doen het gewoon in het openbaar. We houden onze kleren aan. Is dat zo? <laughs> Ja, oh. zeker. Oh. Dacht dat je net iets anders zei. Nou, oké. Okay. <laughs> Ehm, laten we het eh, netjes houden vandaag. Ja. Niels Lovegren. Shine Silently. Just another room, just another town. Same old crazy people hanging around. still your shine silently, staring into space, coming down alone. Feel like packing all my bags, running home. Well, you shine. Nothing left to say, nothing left to prove. When it's said and done, there's nothing left but you, babe. Shining silently. Shine. hier hoor je allemaal hè, bij ons bij CFM. Ja, Zandvoort, ja, CFM Zandvoort. Daar hoort dus allemaal platen die je normaal gesproken niet meer zo vaak hoort. En, en die draaien wij dan gewoon eh, gemixt met wat mooi nieuw werk. Maar nu! lekker, lekker, lekker. Lekker in Zandvoort. Bent u een regelmatige luisteraar van ons programma Zandvoort Luncht? Profiteer dan van een aanbieding van een van onze ondernemers. Lekker in Zandvoort. Ja, zo lekker. Ja. Dat gaat helemaal gebeuren, eh, dames en heren. Want u weet het, we hebben elke week om deze tijd... hebben we gasten in de studio, vandaag even niet. Maar normaal gesproken hebben we wel altijd een gast. En die heeft dan een hele heerlijke aanbieding. Ja, daar moet ik wel iets over vertellen natuurlijk. Ja, moet je wel iets over vertellen. Ehm, dat gaat natuurlijk eh, van Christos eh, Saras uit. Ja. Die zit al 14 jaar in Haldenstraat, nummer 7. Er zitten eigenlijk twee Griekse restaurants in Haldenstraat. Maar de eerste die je tegenkomt als je van het Raadhuisplein afkomt... Dat is het Griekse restaurant Sarah's. Ehm, hij kan ongeveer 50 mensen hebben. Binnen en buiten ook nog eens 10. Iedere tweede vrijdag van de maand heeft hij een Griekse avond. En ehm, daar kan je dus zingen als je wil. Ja, en hij dat? heeft ook een, eh, ja, inderdaad. Hij zingt zelf ook wel eens wat. Maar hij zegt hm. ook, als andere mensen willen zingen bij mij, dan kan dat. Ja. Als ze dat van tevoren even opgeven. Dus je kan langsgaan als je wil. Als je interesse hebt. Of je kunt bellen. 023 5716631. En ik weet dat een aantal maanden geleden Yves Berends ook heeft uh, opgetreden. Is altijd ontzettend leuk. Een gezellige sfeer. Ja. En bij de, deze man kan ook van alles. Want als je bijvoorbeeld een menu met z'n tweeën wilt eten, dan kan dat ook. Want ze hebben best wel hele grote menus. En die variëren in prijs tussen de 13 en 25 euro. Hartstikke leuke sfeer. Gastvrije man. Ik zou zeggen, doen. Ja. Dan gaan we over tot de prijsuitreiking. Ja, zullen we doen, hè? Ja, zullen we doen. Dan ga ik even husselen. Er zijn er ongeveer tussen de 50 en de 60 deze keer. Animo's groot. Ja. Ga er eentje pakken. De notaris kijkt toe, hè, dus eh, niet, niet rommelen daar. Hè. Niet, niet, niet, eh, <laughs> Er wordt niet eh, gerommeld. nee, niet rommelen, want de notaris kijkt toe dat het allemaal goed gebeurt. Dat het ook eerlijk gebeurt. Ja, via de webcam. Ja, <laughs> de eerste winnaar is Renalda de Jong Verhoeven. Van harte gefeliciteerd, zo, Renalda. Zo, dan gaan we naar nummer twee. Is dat een diner voor twee personen? Of? Nee, dat is een, een diner voor één persoon. Oh. Maar hij heeft twee keer zo'n prijs beschikbaar gesteld. Oké. Ja, ja. Ah, nummer 2. En dat is geworden... Tan Rozenkrans. <laughs> Van harte gefeliciteerd, Tan. Nou, dat is leuk. En allebei veel plezier bij het diner. Die ken ik. Ja, <laughs> ik ken ze allebei trouwens. <laughs> maar dat maakt niet uit hoor. Dat, is, eh, dat, is niet, eh, dat heeft niets te maken. Maar ja, jullie komen gewoon uit, man. Nou, uh, Renalda en Tan, van harte. dat is leuk. Ja, zeker. Nou. En die doen ook allebei heel vaak mee, dus dat eh, ik Ja, dat is wel. Ja, die doen elke week mee. Dat, eh, dat klopt. Ik zie ze elke week erbij staan. Nou, uh, van harte gefeliciteerd dus. En eet smakelijk bij ja. Saras. <laughs> en misschien mag je wel de Sirtaki dansen daar. Nou. Ja, wie weet. Maar je mag niet met borden gooien. <laughs> Nou, we laten Mieke Studiojakers maar even lekker uitklinken. Is nog leuk ook. Ja, vind ik Baker. Samen met Al Green. En liefde is de boodschap, hè? Love is the message. Had iedereen dat maar door. Dan was het al een stuk makkelijker in deze wereld. Oh, oh. Hey, hey. Wat zijn schat? Volgens mij is dat Renalda te luisteren. Want ze reageerde gelijk al op de Zandvoort Lunchpagina. Oh, dat zal gerust kunnen. Ja, dat is leuk. Ja, Tan weet het ook al. Die, zat, eh, die zit op verjaardag, dus die luistert. <laughs> Oké. <laughs> ja, maar is een van onze trouwe luisteraars, hè, Renalda? Ja, leuk. Eh, de, de zoon doet ook af en toe wat voor CMM. ja. Thomas. Thomas, ja, dat ken ik wel. Maar dat heeft niets met die prijs te maken hoor. dat je dat niet, denkt dat het een doorgestoken kaart is. Absoluut Love is the message. En er zijn er twee die lekker Grieks mogen gaan eten. Nou, heerlijk dan. Oh, lekker gezellig. Dit is eh, Catfish and the Bottleman. En dat liedje heet gewoon Seven. Larry called a of smoking. I wanna lose a couple days. We probably never struggle coping, but I never want to. Promise again that I will call her. Forget the time, cause I'm seven hours behind. It's probably good I didn't call her. But he always wants to. never get time Cause I don't think things through Larry called a load of smoking I wanna disappear for days You probably never spoke of sleeping But I never want to Promise again that I will call her Forget the time cause I'm seven hours behind It's probably good idea. gewoon 7. We met het getal 7 vandaag. Hoe is het? Straks komt er nog een 7. Maar dan 7 jaren. Heb je de loterij niet gespeeld gisteren? Huh? Heb je de loterij niet gespeeld gisteren? Nee. Nee? En ik heb wel altijd uh, eindgetal 7. Maar als ik meedoe. Maar ik heb er nog nooit wat opgeleverd. Ah, ja. Zo, en dat was eh, inderdaad uh, Seven dus. Het nieuws bij ZFM Zandvoort. Vandaag gepresenteerd door... Ingrid Bol! Het schoonmaken van de buurt in Zandvoort-Noord ligt niet alleen in handen van de gemeente. De bewoners van de Lorentstraat steken daarom ook zelf de handen uit de mouwen... Voor het derde jaar op rij nemen zij het initiatief om hun woonomgeving van zwerfvuil te ontdoen. Tegelijkertijd werd ook een bordje met speelregels onthuld in de speeltuin. Een burgernetactie heeft in Zandvoort succes opgeleverd. Afgelopen maandag werd een 78-jarige man vanaf de boulevard Barnaar vermist. Via Burgernet werd verzocht om naar hem uit te kijken. Een oplettende Burgernet-deelnemer meldde dat zijn vrouw... een man met een signalement had zien lopen in de omgeving van de Agatenkerk aan de Grote Krocht. Dankzij deze tip was het voor de politie mogelijk om de vermiste man terug te vinden. Momenteel wordt gemiddeld 1 op de 10 burgernetacties succesvol afgerond... dankzij tips van deelnemers. Ongeveer 70% van de hete daadaanhoudingen die de politie verricht... is mede te danken aan de opleidendheid van burgers. Wil je hier ook aan meewerken? Meld je dan aan via www.burgernet.nl. Van medio juni tot en met eind september staan er drie kiosken op de boulevard de Vauvage... tussen het Palace Hotel en de Rotonde. Ze zijn weerbestendiger dan vorig jaar en klanten kunnen er nu ook naar binnen gaan. Samen met de al geplaatste palmen moeten de kiosken bijdragen aan een levendige boulevard. Potentiële huurders van de kiosken wordt in eerste instantie gezocht onder de Zandvoortse ondernemers. Voor de kiosken wordt een huurprijs van 500 euro gevraagd. Dit bedrag is exclusief btw en elektriciteit. Voor niet-commerciële doeleinden kunt u een verzoek voor subsidie indienen. Wil je een kiosk huren? Stuur dan een e-mailbericht naar Hille Jansen van de gemeente Zandvoort via h.jansenapenstaartzandvoort.nl Mocht de vraag het aanbod overstijgen, dan beslist het kernteam en de werkeenheid Toerisme en Economie van de gemeente Zandvoort over de toewijzing. Gisteravond rond 9 uur werd een brand ontdekt op een 9 meter lang zeilschip in de haven van jachtwerf Renautic aan de Lage Dijk in Harmelide. De brand in de jachthaven was lastig te bereiken... maar toen de brandweer ter plaatse was... waren de vlammen snel weg en werd er ook minder. Het is nog onduidelijk wat de oorzaak is geweest. De schade is groot. Dan gaan we naar de agenda, Ruud. De agenda! Van vrijdag 13 mei tot zaterdag 14 mei... is de jaarlijkse Luilakmarkt aan de Raamvest in Haarlem. De Luilermarkt is een potjes- en plantenmarkt, maar ook de inwendige mens wordt goed bediend. De markt begint vrijdagmiddag om 4 uur en duurt tot zaterdag 11 uur, s ochtends. Vanaf 13 mei treedt de dijk op in openluchttheater Caprera aan de Hoge weg 2 in Bloemendaal. Kaartjes kosten 34,25 per persoon en zijn online te bestellen via www.ticketmaster.nl. Aanvang is 20.30 uur. 30. Zaterdag 14 en zondag 15 mei van 9 tot 5 zijn er Pinksterraces op het circuitpark Zandvoort. Er is een sterke line-up van verschillende race-series uit de Benelux en daarbuiten. De prijs van de kaartjes ligt tussen 5 euro en 20 euro per persoon... en zijn te bestellen via www.frontoffers.pelogic.nl. Zondag 15 mei van 4 uur s middags tot middernacht... Zandvoort Alive bij Mango's Beach Bar. Strandafgang nummer 15. De toegang is gratis. Vrijdag 13 mei vanaf 4 uur middags begint het Zandvoortse Museum... aan het Gasthuisplein de expositie Overgevormd Glas on Tour. Er zijn glassculpturen van nationale en internationale glaskunstenaars. Zoals de naam van de expositie al aangeeft... is het glas van alle tentoongestelde kunstwerken gevormd in de oven en niet door glasblazers. Het Holland Casino en Kaashuis Tromp in Zandvoort ondersteunen deze expositie... Het Zandvoors Museum heeft bij beide een fraaie kleine expositie van glasbeelden ingericht. De expositie loopt van 13 mei tot 19 juni en een kaartje kost 3 euro per persoon.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 Vanmiddag is er kans op een bui met onweer. De wind waait matig uit het oosten en de temperatuur loopt op tot 24 graden. De kustgebieden maken kans op een zeewind, dus daar kan het wat lager liggen. Komende nacht is het droog. De noordoostenwind waait vrij krachtig aan zee en de temperatuur daalt naar een graad op 16. Morgen opnieuw periode met zon, maar in de avond is er kans op regen of een onweersbui. Er waait een krachtige noordoostenwind en de temperatuur ligt rond de 24 graden.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 Oh. Get yourself some fans or you get lonely. Nou is het wel zo dat als je fans hebt... dat is wel nog niet de garantie dat je dan niet lonely bent. Hè? Inderdaad. Dat zegt nog helemaal niks. Want er zijn heel veel artiesten die na het optreden gewoon in een zwart gat vallen. Al die fans die zijn dan ineens weg. Ja, net die, staan, die staan wel eh, te kijken als je het spelen bent en aan het optreden bent. Maar als jij van het podium komt, zijn ze weg hoor. Inderdaad. Vaak. Maar goed, maakt niet uit. Wat heb je met dit liedje? Eh, de tekst. Oh, de tekst. Ja, waarheid als een koe hè? Ja, het is een waarheid ja. koe. Ja. Klopt, ik was ook zo, ooit zeven jaar oud. Ja, iedereen eigenlijk. <laughs> Ja, 61, 61 jaar geleden. <laughs> Heel lang geleden. <laughs> Wat is dat lang geleden zeg? Nou, verschrikkelijk. Wie zegt lang geleden? Nou, <clears throat> oké. Okay, um, ehm, met Paulus de Boskabouter. Goed. Um, eens even kijken. Oh ja, ik heb nog wat meer mooie liedjes. Daar komen we dan. Maar eh, dit was het liedje van de Sidekick. En eh, dat was dus Lucas Graham. En dat heette dus Seven Years. Met een beetje vinyl gekrast erachter en een projectorgeluid. Ja. Dit is mooi. Oh, dit is zo mooi. Oh. I'll do anything I can to make you comfortable. Still. Even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. I'll feel the fear for you. I'll cry your tears for you. I'll do anything I can to make you comfortable. Even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. I'll climb the instead of you. But even if I fall down when you're not around, don't worry about me. Don't worry about me. Cause if I don't worry about me. Don't worry about me. <gasps> Ja, zo klein en zo mooi. Eh, Francis heet eh, het meisje. En het heet Don't Worry About Me. Daar het gisteren ook al. Ik vind dit mooi. Ja, ik bedoel eigenlijk ontdaan van, van heel veel galm en heel veel geweld erachter. Gewoon alleen maar een pianootje. Lekker. Zo, zo kan het ook. Heerlijk. Uh, Francis, fantastisch. Don't worry about me. Nou, ik maak me over jou geen zorgen. Je zingt mooi, een mooi liedje. Dus hoeven we ons geen zorgen te maken. Toch? Zo is dat. Zo is dat. Eh, het is bijna kwart voor eh, twee, eh, dames en heren. Zo dadelijk de vinyljaren. Uh, Angela stuurde net een berichtje dat het wat later is. Want het schijnt weer zijn een puinhoop te zijn op Haarlem Station. Alles weer 5 tot 10 minuten vertraging. Dus als u daarheen moet, dan weet je dat vast. Dat er weer van alles mis is daar. Ehm, dat is leuk. Moet er ook nog langs vanmiddag. <laughs> Nou, oké. Nou, gezellig. Ehm, wat wou ik zeggen? Oh ja, ik heb nog een leuke plaat. Ja, natuurlijk. We hebben nog een mooie plaat. Tot uh, twee uur hebben we nog wat mooie muziek voor u. Onder andere dit. Kijk, het is opgenomen in Zandvoort. Kun je gelijk horen, hè? Het is opgenomen in Zandvoort, dit. Toch? ik Ja. De Bruce Willis, die was in Zandvoort. Ja. We zijn die onder de borstrok. streets get so hot, wish your tired feet were fireproof. from the sand. over onder de borstrok. Oftewel in het Amerikaans, in het Amerikaans onder de boardwalk. Oftewel Wilson Pickett uit de stal van eh, Atlantic. Hè. U kent het allemaal. Uh, eh, Otis Redding, Sam en Dave. Doen ze allemaal maar op. Al die prachtige soul-artiesten uit, eh, de jaren 60, 65 tot... nou ja, weet ik veel. Otis Redding natuurlijk niet zo lang, want die overleed helaas. Soulmuziek in optima forma. Later is het nummer nog eens dunnetjes overgemaakt door, door de Commitments. Maar dit was de oerversie, zou ik maar zeggen. Wilson Pickett en Mustang Sally. Yeah. Dat is een man die ook niet zo vaak op de radio hoort. Frank Zappa. Dat heet Joe's Garage. It wasn't very large. There was just enough room to cram the drums in the corner over by the Dodge. It was a 54 with a mashed up door and a cheesy little lamp. With a sign on the front said Fender and a second hand guitar. It was a Stratocaster with a whammy bar. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, his dad was mad. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we would play it all night long. It was all we knew and easy too, so we wouldn't get it wrong. All we What's been the string like? Hey, down in Joe's garage, we didn't have no dope or LSD, but a couple of quarts of beer would fix it so the intonation would not offend your ear. And the same old chords going over and over became a symphony. We could play it again and again and again, cause it sounded good to me. One more time. We could jam in Joe's garage. His mama was screaming, turn it down. We was playing the same old song in the afternoon, and sometimes we were playing all night long. It was all we knew long, even if you played it on the saxophone. We thought we was pretty good. We talked about keeping the band together and we figured that we should. Cause about this time we was getting the eye from the girls in the neighborhood. They'd all come over and dance around like. So we picked out a stupid name. Had some cards printed up for a couple of bucks, and we was on our way to fame. Got matching suits and beetle boots, and a sign on the back of the car. And we was ready to work in a go-go bar. song. They got up and danced and made a lot of noise, and it wasn't for very long. A guy from a company we can't name said we ought to take his pen and sign on the line for a real good time, but he didn't tell us when. These good times would be something that was really happening. So the band broke up, and it looks like we will never play again you only get one chance in life to play a song that goes like. Meestal vinden ze het te lang duren. En, eh, ja, het is en blijft natuurlijk nogal aparte muziek. Dat wel. Maar ook hier is het verhaal wat hij vertelt wel weer leuk natuurlijk. Hè? Een beentje dat een eh, één of twee liedjes kent. En eh, hopen dat ze er ooit nog eens een keertje mee doorbreken. En dat gebeurt dan niet. En ze repeteerden altijd in de garage van Joe. Nou ja, zo was het. En eh, zoals eh, bij Frank Zappa natuurlijk te doen gebruikelijk... Eh, is het gewoon <laughs> hele aparte muziek. Zo heeft hij ook eens een keer het, het hele disco gebeuren behoorlijk vet aangeklaagd. Met het nummer Dancing Fool. Dat is ook zoiets. Ja. Begonnen toen de tijd ooit eh, als eh, frontman van de Mothers of Invention. En daarna gewoon eh, zelf doorgegaan. En ja, het is echt muzikantenmuziek. Ik ken diverse muzikanten die er helemaal weg van zijn. Frank Zappa dus. En Joe's Garage. En zo zit het er alweer op, Ingrid. Ja, dat is snel, hè? Gaat het snel, hè? Jongen, jongen, wat gaat het snel. Tijd vliegt. Tijd, time flies when you're having fun. <laughs> ja. Zei ik vanmorgen ook time flies. gooi de Angela de wekker naar mijn hoofd. Maar ja, wel. <laughs> We gaan eh, ons even opmaken, dames en heren. Even een broodje en eh, gaan we ons opmaken voor de vinyljaren. Want die komen na twee, tussen 2 en 4 natuurlijk nog. Met vandaag... Eh, Winwood en Don McLean. Onze eh, speciale platen. En natuurlijk het nieuwe werk uit de Vinyl 50. Nou, ik wens u een hele fijne dag. En ehm, verder nog... Oh nee, ik ben er zo natuurlijk weer.